Zes uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De Chinese beurzen zijn kort na opening verder gedaald. Zo verloor de beurs van Shanghai 6,4 procent. De andere belangrijke Aziatische beurzen verloren ook... maar minder dan analisten hadden verwacht. De Japanse Nikkei opende 3 procent lager. De beurs van Zuid-Korea 0,5 procent. Gisteren maakten de beurzen in China de grootste koersval sinds de financiële crisis, waarna ook de beurzen in Europa en Amerika zware klappen kregen. De treinschutter, die vrijdag in de Thalys naar Parijs werd overmeesterd, is in eerste instantie tegengehouden door een bankier en een docent Engels. De vrouw van de docent heeft dat verteld aan een Frans radiostation. De Frans-Amerikaanse docent Mark Magoulian schoot een Franse bankier te hulp, die als eerste een poging deed om de schutter te overmeesteren. docent van 51 liep bij zijn actie een schotwond op. Bondskanselier Merkel en de presidenten Hollande van Frankrijk en Poroshenko van Oekraïne willen dat er nu snel een permanent staakt het vuren komt in Oost-Oekraïne. In februari werd in Minsk een akkoord gesloten waarin onder meer werd afgesproken dat er in het oosten van Oekraïne een wapenstilstand komt en dat zware wapens uit het gebied worden teruggetrokken. Maar daarvan is in de praktijk niet veel terechtgekomen. Op station Leiden de Vink is een 18-jarige man gegrepen door een trein en kort daarna overleden. Volgens de politie wilde hij iets van het spoor oprapen toen een trein passeerde. Wat dat was, kon de politie niet zeggen. Het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. De man was volgens de politie op het Leidse station met een vriend. Op het Grevelingenmeer heeft de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij drie leden van een gezin gered. Een zeilboot was bij Ouddorp omgeslagen. Een jongen van 15 had tijdens het zinken van het 10 meter lange schip net op tijd het alarm kunnen vinden. Het gezin heeft ruim een half uur in het water gelegen. Het weer, het is wisselend bewolkt, van tijd tot tijd buien, later droger, met misschien wat zon, maar tegen de avond opnieuw regen.